Daarmee is feitelijk een eind gekomen aan de operatie Iraqi Freedom... die 7,5 jaar geleden begon. Er blijven nog wel 50.000 Amerikaanse militairen in Irak. Die gaan tot eind volgend jaar het Iraakse leger adviseren en opleiden. Zeker vier Israëlische militairen worden ervan verdacht dat ze laptops hebben gestolen op de Mavi Marmara. Dat is een van de schepen die eind mei op gewelddadige wijze werden tegengehouden. De schepen wilden de Israëlische blokkade van de Gazastrook doorbreken. Volgens Israëlische media zitten de militairen vast. In Rotterdam-Zuid zijn een vader en zijn zoon op straat neergeschoten. De twee kregen ruzie met een man die daarna begon te schieten. De slachtoffers konden hun woning nog bereiken en belden daar de politie. De vader en zijn zoon zijn beide zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de dader. Marokkaanse activisten hebben hun blokkade van de Spaanse enclave Malia opgeheven. De blokkade begon eergisteren uit woede over vermeend racisme en gewelddadig optreden van de Spaanse grenspolitie. Maar vanwege de vaste maand Ramadan hebben de moslims in Melilla juist nu behoefte aan vers voedsel. Het is niet bekend of de blokkade na de Ramadan weer wordt hervat. Bestuurslid Radcliffe van het Nelson Mandela Kinderfonds is opgestapt. Hij nam in 1997 diamanten aan van fotomodel Naomi Campbell. Dat biecht hij pas op na een verklaring daarover van Campbell voor het Sierra Leone-tribunaal. Radcliffe neemt ontslag om te voorkomen dat de organisatie van Mandela reputatieschade oploopt. Het weer, stapelwolken en zon, maar ook een enkel buitje. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het. En... Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine?